Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Om 8 uur vanavond is Nederland weer twee minuten stil. Op de Dam in Amsterdam is straks de nationale herdenking. En deze mensen waren al vroeg opgestaan, zodat ze straks zeker weten dat ze vooraan staan. Ehm, nou ja, normaal zijn we er altijd eh, of eh, thuis achter de tv bij, eh, of in, in onze woonplaats. En ja, dit willen we toch een keer meemaken met z'n allen zo op een plein in Amsterdam. Nou, het is meer gewoon ja, wel vet om een keer mee te maken. Ja, ik weet niet hoe <laughs> vet het goede woord is, maar ja, meestal doen we wel in het dorp. Alleen het is een beetje een klein dorp, dus ja, Drie kransen leggen en is ook wel klaar. Nou ja, we waren hier gewoon al vanochtend heen. Ja, dagje Amsterdam En, uh, maar nu ook ziet hoe het allemaal wordt opgebouwd en zo. Ik denk dat het heel indrukwekkend gaat zijn. Ja. Het is Zelensky-dag in Den Haag. De Oekraïense president is sinds gisteravond in Nederland. En hij zit niet stil. Hij gaf drie toespraken. Wel kwam hij wat moe over, hoorde mijn collega Giem. Dat is natuurlijk logisch. Een 15 maanden oorlog. Uh, gisteren nog een lange dag eh, in Finland. En natuurlijk ook het Engels. Dat is natuurlijk niet helemaal zijn eerste taal. Nee, ook niet zijn tweede taal. Eh, dus hij was af en toe een beetje op zoek naar woorden... waardoor we toch ook een wat kwetsbaarder Zelensky terugzagen in de speeches... die doorgaans is een hele sterke Zelensky laten zien. Zelensky is hier om te vragen om meer wapens, maar ook om het te hebben over gerechtigheid. Zo zei hij dat president Poetin in Den Haag zou moeten worden vervolgd voor oorlogsmisdaden. En ik heb na tijden weer een beetje coronanieuws, want misschien herinner je het bron- en contactonderzoek nog wel. Duizenden medewerkers belden in coronatijd bekenden van coronapatiënten om ze te waarschuwen. Maar na een belletje lieten mensen zich helemaal niet testen, of bijna niet, zijn onderzoekers nu achtergekomen. Ook de corona-app heeft weinig zin gehad. Krijg je nog wat weer in de beeld, kwam de thermometer eindelijk boven de 20 graden. Het is daarmee de eerste warme dag van het jaar. Morgen op bevrijdingsdag is het ook vooral zonnig. Smiddags kan het wel gaan regenen en wordt het een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaretsveen is de vertraging 20 minuten. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring 20 minuten oponthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knoop het Velsen een kwartier. Op de ring van Amsterdam, de A10 West tussen Amsterdam de Baarsjes en Knoop het Komplein.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 Bij de opening van de Amerikaanse beurs is het aandeel 45% gedaald. Advocaat Ines Wesky blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. Dat heeft de rechtbank besloten. Wesky werd bijna twee weken geleden aangehouden. Ze zou berichten hebben doorgespeeld van en naar haar cliënt Ridouan Taghi de Oekraïense president Zelensky is op Paleishuis ten Bosch... voor een bezoek aan koning Willem-Alexander. Eerder vandaag hield Zelensky onder meer een toespraak in het World Forum in Den Haag. En in het Katshuis sprak Zelensky met premier Rutte en de Belgische premier De Croo... over de levering van F-16's.